Zuidoost en Breukelen. Daar heb je nog een kwartiertijdverlies. De A4 is na een ongeluk weer vrij van Amsterdam naar Den Haag. Maar tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoogmade heb je nog wel ruim een half uur oponthoud. De A5 is ook weer vrij na een autobrand richting Amsterdam.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 Experts zijn bezorgd onder meer omdat de damp van de e-sigaret schadelijk is. De uitgaven aan dure levensverlengende kankermedicijnen zijn sinds 2012 explosief gestegen, maar ze hebben niet het gewenste effect. Dat blijkt uit een analyse van het Integraal Kankercentrum Nederland. Het centrum wil een maatschappelijke discussie over de inzet van deze dure medicijnen. De ouders die twee jaar geleden een pasgeboren baby dumpten in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost zijn veroordeeld tot 15 maanden jeugddetentie. De vader van het kind kreeg ook jeugd-TBS.